Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een demonstratie in de Haagse Schilderswijk is gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen waren naar een politiebureau gekomen om hun woede te uiten over de dood van een Arubaanse toerist. Hij overleed zondag in een ziekenhuis na zijn arrestatie een dag eerder. Iets na negen uur sloeg de stemming om toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek wilde gaan. Demonstranten liepen naar de zijkant van het bureau en bedreigden een kleine groep agenten daarna werden er stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten gegooid en greep de ME in. Tot diep in de nacht bleef het in de Schilderswijk onrustig. Daagse burgemeester Van Aartsen begrijpt de boosheid en frustratie, maar keurt het geweld af. Hij wil verder onderzoek afwachten voor hij conclusies trekt. Staatssecretaris Van Rijn heeft meer tijd nodig voor zijn herstelplan voor het PGB-stelsel. Eerder beloofde hij dat hij de problemen na de zomer zou hebben opgelost. Nu schrijft hij dat het zijn ambitie is om het systeem op 1 januari te stabiliseren. Van Rijn noemt de aanpassing van het stelsel een kritisch proces... waarbij herstelacties op elkaar kunnen inwerken. Daarnaast hebben de gemeenten nog niet alle PGB-aanvragen opnieuw bekeken... Van wil deze zomer met de gemeente afspraken maken... zodat op 1 januari duidelijk is of iedereen die een pgb ontvangt... daar nog recht op heeft. Vanwege het warme weer is vandaag het nationale hitteplan van het RIVM van kracht. De bedoeling daarvan is gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Vooral ouderen en chronisch zieken hebben last van de hitte. Belangrijk is dat ze voldoende drinken en verkoeling krijgen. En verder geldt voor iedereen alert te zijn op verbranding van de huid want de zonkracht is vandaag en de komende dagen hoog. Dan nog het weer. overdag dus zonnig en 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.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 Once again. Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas. Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide. castigo de But all of that's in the past. les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Finish how you used to make when everything used to hurt. It goes. with the butterflies and where the peace resides. first. five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we do here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep can't can't sleep, can't breathe. Uh. everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.